Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. CDA-fractievoorzitter Van Haarsma Buma is erg gemotiveerd om de extra bezuinigingen aan een Kamermeerderheid te helpen. Dat zei hij in het debat over het opstappen van Hero Brinkman uit de PVV-fractie. Van Haarsma Buma erkende dat de coalitie samen met de gedoogpartner nu nog maar kan rekenen op 75 zetels. Maar hij voegde eraan toe dat het kabinet altijd al een minderheidskabinet was. PVV-leider Wilders zei dat de situatie er niet makkelijker op is geworden, maar benadrukte dat Brinkman heeft aangekondigd dat hij het kabinet blijft steunen. Ook VVD-fractieleider Blok wees op de toezeggingen van Brinkman daarover. De oppositie heeft veel minder vertrouwen in de toekomst van het kabinet. Een groot deel vindt dat premier Rutte nu naar de koningin moet om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden. D66-leider Pechtold sprak van een plakbandcoalitie, en spelaar de Roemer van een fiets met een zijwiel en nog eens twee zijwieltjes. In het regionaal archief Nijmegen zijn foto's en brieven opgedoken van NSB-leider Anton Mussert. De persoonlijke spullen werden in 1980 anoniem afgeleverd. Destijds wilde het archief dat niet bekendmaken, omdat de tijd nog niet rijp werd geacht. Het gaat onder meer om foto's van de NSB-landdagen in Lunteren, correspondentie met NSB-sympathisanten en liefdesbrieven van Mussert aan zijn latere echtgenoten. De spullen werden kort geleden in het regionaal archief Nijmegen teruggevonden. Morgen worden ze overgedragen aan het NIOT, dat er heel blij mee is. Er zijn maar weinig persoonlijke spullen van Mussert bewaard gebleven. De finale van de Champions League wordt in 2014 in Lissabon gespeeld. Dat heeft de UEFA bepaald op een congres in Istanbul. De finale is in het Estadio da Luz, waar Benfica zijn thuiswedstrijden speelt. Dit jaar is de finale van de Champions League in München en volgend jaar op Wembley in Londen. Het weer, vannacht blijft het droog met lokaal kans op een mistbank, minimaal rond 3 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staat nog een lange file op de A4 richting Amsterdam.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 Thank you for being internet. www.zfmzandvoort.nl bitch, nigga. What are you made up of? Made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a lickin' in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to you day. I'm the new Shifu, young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'ma ruin you, cunt. I'ma ruin like gunned you do When your goons sprayed up, bet this bitch won't get a bet you, you won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo Won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating I'm a new one too, huh?